René van Brakel met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt komende avond achter gesloten deuren bijeen... om te praten over de lancering van twee raketten door Noord-Korea. Die werden dinsdag afgevuurd in de richting van Japan en kwamen terecht in zee. Het is voor het eerst in vier jaar dat Noord-Korea middellange afstandsraketten heeft gelanceerd. De angst bestaat dat die, mogelijk voorzien van atoomkoppen, Japan kunnen bereiken. De Verenigde Staten spreken van een provocatie en willen de kwestie in de Veiligheidsraad bespreken. De PvdA-leden balen van de resultaten van de lokale verkiezingen, maar gaan moedig voorwaarts. Dat heeft campagneleider Slikker gezegd na een bijeenkomst van de lijsttrekkers uit de 50 grootste gemeenten. Die bespraken met partijleider Samsom en voorzitter Spekman de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA verloor veel zetels en raakte bolwerk als Amsterdam en Groningen kwijt. De positie van Samsom en Spekman stond niet ter discussie. Volgens de twee hebben mensen die zich onzeker voelen... niet genoeg zekerheid gekregen dat de PvdA die zorgen wegneemt. De Duitse kunstverzamelaar Gurelied wil alle kunstwerken in zijn collectie die de nazi's van Joden hebben geroofd teruggeven aan de erven van de eigenaren. De verzameling van ongeveer 1400 werken werd bij toeval ontdekt in een flatwoning in München tijdens een onderzoek naar belastingontduiking. In de collectie bevinden zich schilderijen, tekeningen en prenten van kunstenaars als Matisse, Monet en Picasso. Veel van de werken waren tot nu toe onbekend of werden als verloren beschouwd. Het weer vrijwel overal droog en tussen de 0 en 5 graden.